ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is nog afwachten of Ali B. vandaag zijn strafeis hoort. Want een nieuwe getuige heeft zich gemeld. Net als gisteren staat Ali B. voor de rechter... omdat hij wordt beschuldigd van aanrandingen en verkrachtingen. De nieuwe getuige is zelf geen slachtoffer... maar zegt dat ze in 2018 in Heilo een meisje heeft opgevangen... dat haar had verteld dat ze seksueel was misbruikt. In Heilo had Ali B. toen een schrijverskamp met andere rappers. En het verhaal van de nieuwe getuige klopt niet helemaal met het verhaal van het slachtoffer... maar toch gaan de rechters er naar kijken. En dan noem ik dat zij een jonge vrouw achterop haar elektrische fiets... naar het station Heilo heeft gebracht de leeftijd en de woning van de vrouw die ze heeft weggebracht, de locatie en de periode waarin de getuige zegt dat het heeft plaatsgevonden. En dat die vrouw aan deze getuige heeft verteld dat ze in een huis is geweest waar ook u eh, was. En dat ze door u is aangerand, dan wel verkracht. De nieuwe getuige mag over een uur achter gesloten deuren haar verhaal vertellen. En daarna wordt bekend hoe de zaak verder gaat. In de Tweede Kamer gaat het vandaag over vuurwerkbommen en andere explosieven. Criminelen hebben in de eerste vijf maanden van dit jaar al bijna 500 aanslagen gepleegd. In bijna een kwart van alle gevallen wordt de dader gepakt. Maar meestal zijn dat alleen de uitvoerders. En soms zijn dat jonge kinderen, zegt de politie. Deze verdachten eh, die zijn gemiddeld zo 23 jaar oud. Maar er zitten ook jongens van 13, 14 bij. En ze zijn heel vaak met de politie in aanraking geweest. Er zijn maar 17% eh, die nooit met de politie in aanraking is geweest. De rest zijn allemaal bekenden. Ja, de politie vindt dat er een speciale vuurwerkbom taskforce moet komen... om aanslagen te voorkomen, daders harder aan te pakken... en ook betere zorg te kunnen leveren aan de slachtoffers. En dan nog dit. Oranje straten kleuren deze dagen oranje van de vlaggetjes. En ook in Volendam heerst de oranje koorts flink. Want selectiespeler Joey Veerman komt daar vandaan. Overhangen nu al oranje vlaggetjes met Hub Joey. We hebben een taartje ontwikkeld en voorzien van een vlaggetje. Een van dat leuke fotootje van Joey. En jij bent de neef van Joey. Hoe leeft het in de familie? Zijn ze trots? had meer een echte neef. Maar ik, eh, iedereen is trots. Ik ben niet een volle neef van hem hoor, maar <laughs> wij zijn allemaal neef. <laughs> ja, het is ook wel even geleden dat er een echter Volendammer een eindtoernooi speelde voor Oranje. De laatste was Wim Jonk in 1998. Heb ik nog wat weer voor je. In het noorden is er regen, in het zuiden blijft het droog en is het bewolkt. En in het westen zijn er opklaringen met zon. Het wordt 16 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog maar een paar files. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je bij Purmerend 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Het is daardoor ook extra druk op de N247 van Horen naar Amsterdam...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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Gemeenten doen volgens het SCP te weinig om mensen te bereiken die hulp en ondersteuning nodig hebben. Mensen moeten daar meestal zelf om vragen en dat doen ze vaak niet uit schaamte of uit onwetendheid. Gemeenten zouden meer initiatief moeten nemen, stelt het planbureau. Oud-Kamerlid Reinette Klever is de PVV-kandidaat om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp te worden. Ze zat eerder voor de PVV in de Tweede Kamer. Toen pleitten ze voor het stoppen met ontwikkelingshulp. Bij een explosie in Antwerpen is zeker één dode gevallen. Vanochtend werden de bovenste verdiepingen van een appartementencomplex weggeblazen. Zeker vijf mensen zijn gewond geraakt. Het weer in het noorden wat buien, in de rest van het land droog... en vanuit het westen breekt af en toe de zon door.